Vijf uur, René van Brakel met het NOS-journaal. In Schravenzanden zijn gisteravond zeker tien mensen onwel geworden. Uit een kas van een kwekerij was bestrijdingsmiddel vrijgekomen. Het gas leidde tot veel irritatie bij mensen in de buurt. Ze werden misselijk, moesten braken en hadden last van de luchtwegen. Ze zijn door ambulancepersoneel behandeld. De politie sloot de buurt een tijdje af, maar tegen middernacht was het bestrijdingsmiddel vervlogen... en mochten de mensen terug naar hun huis. Het is niet duidelijk waarom het bestrijdingsmiddel in schavenzanden tot problemen heeft geleid. De milieupolitie zoekt dat uit. Het middel wordt vaak gebruikt in bloemkwekerijen. Minister Donner van het CDA is een geschikte opvolger van Herman Tjenk Willink als vicepresident van de Raad van State. Dat heeft voorzitter Peetoom van het CDA gezegd in Met het oog op morgen op Radio 1. De naam van Donner zoomt al een tijdje rond, maar het is voor het eerst dat de partij openlijk een naam noemt voor de functie. De PvdA Cenk Willink vertrekt op 1 februari. De procedure voor zijn opvolging lijkt vertraging op te lopen. Premier Rutte had toegezegd dat direct na het zomerreces... een procedure zou worden gestart met een advertentie, maar die is nog niet verschenen. In Tunesië is officieel de campagne begonnen voor de eerste vrije verkiezingen van het land. Over drie weken wordt een grondwetgevende vergadering gekozen... die de voorwaarden voor een democratisch Tunesië moet gaan formuleren. In de steden hangen talloze posters met slogans en foto's van kandidaten. Er zijn naar schatting 11.000 mensen die een zetel willen bemachtigen. Onder het bewind van de verdreven president Ben Ali was er nauwelijks sprake van democratie. Veel politieke partijen waren verboden. Nu doen ruim 80 partijen mee aan de verkiezingen en mogen meer dan 7 miljoen inwoners stemmen. Het weer op veel plaatsen mist. Het is fris, 10 graden aan de kust en 6 in het oosten. Overdag veel zon en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. BNN. 47. tweede uur van 4-7. En zoals je hoort eh, is mijn naam niet Luc Ikink. Want eh, ik, mijn naam is Lizzie Dierks. Luc die is de komende weken lekker op vakantie. Gaat hij daarvan genieten. En ondertussen heb ik het hier met je in 4-7 over volwassen worden. Wanneer heb jij nou het gevoel dat je volwassen bent geworden? Is er misschien iets in je leven geboord waardoor je in één keer volwassen moest worden. Je kunt je verhalen doorbellen op het nummer 0800 1121 0800 1121. Johan, goedenacht. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, ja. Vijf uur mag al morgen zijn, hè? Ja, dat maakt niet uit. Ja. Dat ligt aan de personen zelf. Ja, hoe, jij, hoe oud ben jij? Ik ben 65. En wanneer ben jij volwassen geworden? Nou, ik begon al dat ik tien jaar werd. Op je tiende? Want wat, wat gebeurde er dan? Nou, laat ik het zo even zeggen. Misschien kun je dat een beetje formuleren. Vanaf de geboorte tot aan mijn twaalfde jaar heb ik in het ziekenhuis en sanatoriums gelegen. Wow, tot je twaalfde heb je in het ziekenhuis gelegen? Ja, continu door. Waar wat was er met je aan de hand dan? Nou, omdat mijn ouders zijn overleden aan de TBC. Oh, jeetje. En dat heb ik dus ook gehad. Ja. En dat is later overgeslagen naar polio. Zo, dat is heftig. Dus dat, dat, kun je dus- misschien even uitleggen wat polio precies is? Eh, nou, dat is de verlammingsverschijnsel aan, aan je gewrichten. Ja, en daar heb, dat heb je nu nog steeds? Eh, dat heb ik wel gehad. Dat is allemaal veranderd. Want eh, ik heb nou kunstknieën gekregen. Oké, dus je, kunt, je bent nu wel mobiel, zeg maar. Je kunt nu wel doen eh, wat je wil. Ja, dat wel. Maar ik wilde alleen maar aantonen dat ik dus vanaf de twaalfde jaar... totdat ik de naar school ging... en dat ik dus, hoe heet dat, ging werken. Ja. Dat was dus de vijftiende jaar. Dan ging ik dus werken. Op je dus- vijftiende ben je gaan werken? Ja. Want ik moest eh, de school doorlopen. Want ik mhm. moest met het twaalfde jaar voor het eerst naar school. Omdat je tot die tijd in het ziekenhuis hebt gelegen? Ja, inderdaad. Dus je, je hebt nooit geen uh, scholing gehad, helemaal niks. Ja. Dus dat betekent dat je zelfstandigheid al veel meer vroeger naar je, naar je toe gaat komen. Ja. En eh, dat betekent dus ook dat je op een gegeven moment, later stadium, dat je ook meer beslissingen zelf gaat maken. Ja. Ja, en dat heb ik toen ook gedaan. En dat, dat was eigenlijk vrij jong. Dus je bent vrij jong volwassen, heb je volwassen moeten worden. Ja, inderdaad. Ja. En dat uh, betekent dus ook dat ik dus ook voor een later stadium, mhm. dus als je 18 jaar wordt, dat, mm. eh, dat je veel meer eh, gaat eisen stellen voor jezelf. En dat je ook staande kunt houden in de maatschappij. En wat voor eisen zijn dat dan? Of, omdat je gewoon beter weet wat je wil en wie je bent? ja, onder andere. En dat ik dus eh, niet wil verdoezelen dat ik dus een handicap heb... en dat ik dus eh, niet achteruit word gestoten. Ja. Wat, hoe, hoe, hoe, deed je dat dan? Nou, gewoon radicaal brutaal wezen. Zo gewoon, eh, noem eens een voorbeeld daarvan. Nou, ik, ik heb er eentje in, gekend die dus op de internaat zat. Mhm. Die zat mij elke keer te treiteren. En op een gegeven moment, ja, dat was heel raar op een gegeven moment komt hij bij mij in de buurt. Die was wel twee koppen groter als ik. Maar ik sla hem in één keer achterover, eh, til de voet omhoog en ik til hem zo over me heen. En plop, zo aan de overkant naartoe gegooid. Zo. Nee, toen was het in één keer afgelopen. Ik was overal vanaf. Nou, gezellig, eh, Johan. <laughs> ja, ja. je moet toch wat. Ja, dus, ja, ja, eh, je moet wat. Maar ik bedoel, moet, of dat nou op die manier moet? Ja, nou, als, ze, als ik waarschuwen doe en ze luisteren niet... Ja, dan moeten ze maar de gevolgen ondervinden. Wie niet horen wil, moet voelen. Ja, precies. Goed. En, en dat geldt nu ook voor mij, dus nu ook niet hetzelfde, hoor. Ja. En eh, ik heb zelf ook twee grote kinderen. Ja. En eh, nou, die heb ik allemaal, allemaal van tevoren gewaarschuwd ervoor. Maar ik heb er nooit geen last van gehad. Goed. Dankjewel, uh, Johan, voor je verhaal. Oké. Dat was het. Eh, ja, leuk dat ze. dank u wel voor alle reacties op het feit. Eh, wanneer ben je nou volwassen worden? Daar hebben we het het afgelopen uur over gehad. Zometeen gaan we luisteren naar de favoriete platen van tattoo-artiest Henk Schiefmacher. Maar eerst heel eventjes naar Vera. Die staat hier een paar honderd meter verderop bij het Instituut van Beeld in Geluid. Want daar wordt op dit moment een wereldreportpoging gedaan van het langs, zo lang mogelijk tv kijken. Vera, goeie... Hallo? Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je zat hier net natuurlijk ook. Ik zeg goedemorgen, maar we hebben elkaar natuurlijk net gezien. Ja, Hoeveel, hè, dat, dat zijn, eh, een heel aantal mensen zijn daar donderdagochtend om 7 uur begonnen met, eh, met, met tv kijken. Hoeveel zijn daar nog van over? Nou, ik, eh, er zijn nu ongeveer elf eh, voornamelijk jongens, eh, wat ik heb gezien is maar één vrouw, die hier eh, bezig zijn met die recordpoging. En ik moet je zeggen dat, dat je wel op het juiste moment naar mij toeschakelt. Mhm. Want om mij heen zijn dus mensen van de EHBO, van de ambulance, heen en weer aan het rennen. Oh, en er is net ook al een gast met een rolstoel afgevoerd. Dus het is best wel serieus hier. Jeetje, en, met een rolstoel, met een ambulance afgevoerd? Nee, niet met een ambulance. Maar er is nu dus iemand ehm, oh ja, er is iemand op de grond gevallen. Er is iemand buiten bewustzijn. Echt op dit moment net. Dus eh, om je even een indruk te geven, er lopen hier zombies rond. Voor zover mensen nog kunnen lopen. Maar het is wel echt... Eh, het begint wel echt zijn tol te eisen. Want ik zie hier de teller 70 uur en 7 minuten. Dus je kan je voorstellen dat het hier eh, ja, best wel eh, zwaar is. Ja, dat kan ik me inderdaad voorstellen. Vera, we horen volgend uur nog veel meer van jou vanaf eh, de wereldrecordpoging TV kijken. We gaan nu eerst luisteren naar de favoriete platen van tattoo-artiest Henk Schiefmacher. Die is voor ons in zijn platenkast gedoken en die laat je horen waarom dit de platen zijn die je eigenlijk moet luisteren. Crack the playlist. Henk Schiefmacher, goedemorgen. Goedemorgen, goeienacht. Ja, goedemorgen. hè? Goedenacht. Is het voor jou nacht of morgen? Nou, eh, vroeg werk, vroege werk is in omstreeks deze tijd gemaakt, altijd. Het komt allemaal goed. Komt allemaal zeg goed. het maar eens. Nou, jij hebt voor ons eh, elf plaatjes eh, uitgezocht en die gaan we zo meteen dit hele uur draaien. Maar eigenlijk allereerst, hoe is het met jou? Waar ben je mee bezig? Nou, ik ben, op het ogenblik zijn we aan het bouwen op de plantage Middelaan. Daar zijn we een tattoo museum tegenover Artes. Heel groot, bijna 2000 vierkante meter. In een paar oude villa's. Eh, daar, daar, gaan we een, eh, ja, een, een museum maken zoals de tatoeage eigenlijk verdient. En wat komt er dan eh, in te staan? Ja, dan kun je de hele wereld van de tatoeage zien. En dat, dat gaat van de koppersnellers, van Borneo tot aan de menseneters. <laughs> Ah, of van Nieuw-Zeeland. En, uh, eh, eh, maar ook India, Thailand, eh, tatoeage als, als, als magisch, als ta talisman, als, als medicijn. En ook de westerse tatoeage. En je kunt je er ook laten tatoeëren. Het wordt een beetje... En zijn dat allemaal dingen die jij in de loop der jaren hebt verzameld? Ja, het wordt een beetje een centrum. Het wordt een beetje... Eh, het is een bibliotheek, het is een research center. er komt een winkel, boekenwinkel, gespecialiseerde boekenwinkel. We gaan een Vaticaan bouwen eigenlijk. Het Vaticaan? Het Vaticaan. Oh, het Vaticaan. Ja. <laughs> en dan ben jij de Michelangelo. Nee, de paus. <laughs> Oh, de paus. Ik heb <laughs> per jaar zie op het balkon. <laughs> En dan doe ik het rugby en rugby. En bedankt voor die bloemen. ja. Ja, nou. Leuk, wanneer gaat het allemaal open? 5 november gaan we open, dus museumnacht. Zijn we beschikbaar voor het volk. Ja. Maar eerst horen wij vannacht hier jouw favoriete platen. Ja. Die jij voor ons hebt samengesteld. Eh, het eerste nummer is The Eagle Flies on Friday. Ja. Van Muddy Waters. wat heb je met dat nummer? Nou, ik vind dat zo'n mooi nummer. Die eagle, daar bedoelen ze dus de adelaar mee die op het bankbiljet staat. He, dat is nog, dat, is, dat refereert aan de dag dat vrijdag PD was. Dus vrijdag kreeg je van je baas je cent en dan ging je in het café in. When the eagle flies on Friday, everybody calls it payday. En dat, dus dat is nog van de tijd van voordat de bank ons allemaal bezodemieterd heeft. Toen kregen we onze centen nog gewoon in onze handen. Niks plastic kaartje, gewoon cash in the fist. Is on Friday van Muddy Waters. Een van de favoriete platen van Henk Schiefmacher. Want dit uur draaien we alleen maar zijn muziek. Henk, eh, het tweede nummer. Ja, Ira Hayes. Hè? Ira Hayes. Het zijn twee dingen waarom ik het een mooi nummer van. Eén, het begint met een last post. Eh, hè, dus het, de, groet aan de gestorvenen. de, militaire groet. Eh, dus er zit een trompetje in. En Johnny Cassie zingt het natuurlijk gewoon beter als iedereen. Maar Ira Hayes was een van de mensen die op Iwo Jima die vlag omhoog touwde. Die beroemde standbeeld en die beroemde foto van die mannen die die Amerikaanse vlag omhoog duwen, die mariniers. Ja, eigenlijk dat, een beetje dat teken van Amerika in de burgeroorlog. die maar hij was de eerste kleurling die een Silver Star kreeg. De hoogste, militaire eh, eh, onderscheiding in Amerika. Eh, die, die, Navajo-Indianen die zijn daar gebruikt omdat ze Navajo konden praten. En via de radio lieten ze dus die Navajo met Navajo praten. En dan kon de Japaner, had er geen idee wat er over die radio gekwekt werd. Ira Hayes van Johnny Cash. Hayes, Ira Hayes. Call him drunken Ira Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey drinking Indian, nor the Marine that went to war. Gather round me, people. There's a story I would tell about a brave young Indian you should remember well. From the land of the Pima Indian, a proud and noble band who farmed the Phoenix Valley in Arizona land. Down their ditches a thousand years, the waters grew Ira's people's crops till the white man stole their water rights and the sparkling water stopped. Now Ira's folks were hungry their land grew crops of weeds. When war came, Ira volunteered and forgot the white man's creed. Call him drunken Ira Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey drinking Indian, nor the Marine that went to war. There they battled up Iwo Jima Hill, 250 men but only 27 lived to walk back down again. And when the fight was over, and old glory raised, among the men who held it high was the Indian, Ira Hayes. Call him drunken Ira Hayes, he won't answer any the whiskey drinking Indian or the Marine that went to war. Ira Hayes returned the hero, celebrated through the land. He was wine and speeched and honored. Everybody shook his hand, but he was just a Pima Indian. No water, no home, no chance. At home, nobody cared what Ira had done and when did the Indians dance? Call him drunken Ira Hayes, he will answer anymore. Not the whiskey drinking Indian nor the Marine that went to war. Then Ira started drinking hard. Jail was often his home. They let him raise the flag and lower it like you'd throw a dog a bone. He died drunk early one morning. Alone in the land he fought to save, two inches of water in a lonely ditch was a grave for Ira Hayes. Call him drunken Ira Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey drinking Indian or the Marine that went to war. Yeah, call him drunken Ira Hayes. But his land is just as dry, and his ghost is lying thirsty in the ditch where Ira died. Ira Hayes van Johnny Cash. En dat is een van de favoriete platen van Henk Schiefmacher... die deze week Crack the Playlist heeft samengesteld. Henk, eh, jouw volgende nummer is ook een beetje een gouden ouwe, hè? Nou, Johnny Horton is een beetje de man waar Johnny Cash het van heeft. Aha. Dat zijn die hele vroege mensen die een enorm stuk, uh, uh, ja, eigenlijk een, een, enorm ode aan iets, iets, iets bezingen in, in woorden. Hè? zoals dat niet, niet steeds maar herhalen van een refrein, nee, een heel verhaal vertellen. En Johnny Horton was ook zo'n verhalenverteller. En de Alamo is natuurlijk de grote slag in de Amerikaans-Mexicaanse oorlog ik, hou dat ik hou van geschiedenis. Ja, ik, ben, ik hoor het inderdaad. Je bent dus- heel historisch verantwoord hier. En dan vind ik dat helemaal lekker om naar zo'n verhaal te luisteren... waar Davy Crocker dan meedoet. En waar, eh, dus dat is een last stand. Is dat, daar hebben die mannen hun leven verdedigd tegen duizenden Mexicanen. Remember the Alamo. In the southern part of Texas, in the town of San Antonio... is a fortress all in ruins that the weeds have overgrown. You may look in vain for crosses and you'll never see a one. But sometimes between the setting and the rising of the sun, you can hear a ghostly bugle as the men go marching by. You can hear them as they answer to that roll call in the sky. Colonel Travis, Davy Crockett, and a 180 more. Captain Dickinson, Jim Bowie, president accounted for. Back in 1836, Houston said to Travis, Get some volunteers and go fortify the Alamo. Well, the men came from Texas and from old Tennessee, and they joined up with Travis just to fight for the right to be free. Indian scouts with squirrel guns, men with muzzle loaders stood together, heel and toe, to defend the Alamo. You may ne'er see your loved ones, Travis told them that day. Those who want to can leave now, those who fight to the death, let them stay. In the sand he drew a line with his army saber. Out of 185, not a soldier crossed the line with his banners a dancing in the dawn's golden light. Santa Anna came prancing on a horse that was black as the night. Sent an officer to tell Travis to surrender. Travis answered with a shell and a rousing rebel yell. Santa Anna turned scarlet, played to low, oh, he roared. I will show them no quarter, everyone will be put to the sword. 185 holding back 5,000. Five days, six days, eight days, ten. Travis held and held again. Then he sent for replacements for his wounded and lame. But the troops that were coming never came, never came, never came. Twice he charged, then blew recall on the fatal third time. Santa Anna breached the wall, and he killed them one and all. Now the bugles are silent and there's rust on each sword, and the small band of soldiers lie asleep in the arms of the Lord. In the southern part of Texas, near the town of San Antonio, like a statue on his pinto rides a cowboy all alone. And he sees the cattle grazing where a century before Santa Anna's guns were blazing and the cannons used to roar. And his eyes turn sort of misty and his heart begins to glow. And he takes his hat off slowly to the men of Alamo. To the 13 days of glory at the siege of Alamo. Remember the Alamo van Johnny Horton. Eh, Henk, jouw volgende plaat. Is dat weer zo'n gouden ouwe uit de geschiedenis? Nou, de clean-up man is van Willy D. Willy D is de Ghetto Boys, dus dat is rap al. Ik was ooit op de Compton Swap Meet en toen hoorde ik dat Willy D met dit nummer. Dat ben ik meteen gaan kopen. Dit is een waarschuwing aan elke man die niet goed voor zijn vrouw zorgt. Baby, don't cry. Pull yourself together. Let Willie D take you to that other level. Rub you the right way, miss. Compared to me, Johnny don't know. I'm in a class all by myself. Get some of this, and you don't want nobody else. So if you plan on staying with your groom, don't come around my bedroom. Get your hands off the bedpost married women. They need it the most. See, after a few times in the sack, homeboy tends to get a little relaxed. He starts hanging out late with his friends. Yeah, that's when I come in. But not to his house, cause that ain't nothing but a slaughter. We go to my place to get a room and throw mine. Now once I get your woman alone, it's on like a pot of neck bones. And when I call, she'll pretend that I'm her girlfriend. She might call me Santa friend, but I'm the cleanup man. The cleanup man. He'll sweep girlfriend off her feet. The reason I know so much about him is because he's who right off her feet and into the jab. Cause you was using her face as a punching bag. I'm no boy next door myself, neither. But if you got a her, you don't need her. It ain't no thing for me to be lovable. Cause after being treated like that, she's so gullible. Like a masseur, I rub her thighs, neck, and back. And give her some of this aphrodisiac. Now what you know about that, boy? You just start, you're still in kindergarten. Talking about you got that whip appeal and all that stuff. She told me you couldn't even fill her up. Yo, don't call me a snail. Cause if the shoe was on the other foot, you take my girl. Willie T is for real. If you don't take care of your business, then somebody else will. I'ma give your girl what she really want in the midnight hour. I'll be her confidant, and when you hit that and make her cry, I'll be there to dry her eye. I'm the cleanup man. What else do you want me to do? Just bring the romance back. Use the big time money man. Yeah, workaholic. Or whatever the hell you wanna call it. But when you leave, your girl don't miss you. Because the cleanup man is in the picture. You're clocking them big bills. But money can't buy you love, just a cheap thrill. And that gets in and abandoned. Now you look too little too late. Now when you come home, your feelings are hurt. Cause there's a sign on the door that says men at work. Double overtime is what I stack. You know I'm getting the job done cause I got on my hard hat. Getting paid, working up a sweat. No customer leaves upset. They don't wanna come back. Cause they know what Willie did ain't gonna be none of that. Wham bam, thank your ma'am and hit the tub. I don't have sex, baby, I make love. I'm man? In a sweet The reason I know so much about him is because girl of mine. You better shape up and fly the clean up man can't wait to take your place. He comes in all shapes, sizes, and colors lovers, are your aunts, cousins, sisters, and mothers. Now he could be your brother, or the mailman, your uncle, your father, and even your best friend. So next time you try to show off, keep an eye on the cleanup man. He's in high. He's the queen the man. He'll sweep the girl Cleanup Man, Willy D. Je luistert nog steeds naar 4-7 op Radio 1. En we spelen de favoriete nummers van tattoo-artiest Henk Schiefmacher. Henk, wat is uh, jouw volgende nummer? Dat, dat, is eindelijk een band die ik ook een beetje ken, The Doors. Nou, ja, ik heb natuurlijk een dochter, die heet Morrison. Oh die ja? heet voor niks Morrison. Die is genoemd naar. Ja, je bent echt een grote fan. Ja, een enorme fan altijd van The Doors. En dat kun je ook blijven draaien, hè? Dat is een stuk arbeidsvitamine van je welste. En dit is een van de allerbeste nummers, vind ik. Dit is echt dat hele nummer, kang, kang, kang. Dat gaat maar gewoon door. Dat, daarin zijn ze de doors op hun best. Mhm. Echt op hun allerbest. En werk jij ook heel veel op deze muziek? Ja, ik, muziek moet bij mij hard, luid en moet ook meelallen. En eh, tot, ja, er zit wel zo'n plant die zit erin natuurlijk, die zit in dat gebleren, dat geschreeuw van me in al die herrie. <laughs> maar dan kom ik het beste tot mijn recht. Nou, dan gaan we er nu naar luisteren. Roadhouse Blues van de Doors. U bent gewaarschuwd. Doors. Henk Schiefmacher, jouw volgende plaat, House of Pain. Ja, House of Pain is een van mijn favoriete bands. Ja. Dat is eh, op een goed moment ook in de vroege rap allemaal. Hè, dat, dat de zogenaamde West Coast eh, bands allemaal. Snoop Dogg, House of Pain is er een van. Uh, was een beetje Irish getint. Vond ik altijd leuk. Ik heb ze ook nog getatoeëerd in de tijd. Sint Veen moest ik wel even op zetten. Dus de, politieke partij van de Ieren, dat moest op hun rug komen? <laughs> Ja, er, eh, er zijn een soort van Ierland-sympathisanten. Ah. Maar Jump Around is een fantastisch nummer. Dus ik ben ooit eens naar een concert van ze geweest. Dat is ze net getatoeëerd. Toen hebben ze heel Rotterdam mijn naam laten scanderen onder, tijdens het <laughs> concert. Wat mooi. Dat is ook wel een bizarre ervaring. Ja, hoe klonk dat dan? Ja, als je heen kie, hey, kie. De hele zaal tegelijk. Geweldig. En dan vervolgens jump around spelen. Jump around. Jump up, jump up and get down. better Get used to one style AO when I might switch it up, up and around. Then buck, buck, get down, put out your head and then you wake up in the dawn of the dead.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 Eh, dat is eh, een van de favoriete platen van tattooartiest Henk Schiefmacher. Henk, de volgende is eh, een wat rustiger nummer, begrijp ik, hè? Nou, ja, ik, ik, ik ben niet van de Nederlandse muziek. Ik kan niet zo, vind het niet zo lekker, altijd bekken. Ik vind het ook geen... Er is ook niet echt wat, iets veel wat maas. Maar dit is een nummer dat gaat dwars door je hart. Dit is Zwarte Riek. En die zingt net na de oorlog, bezingt hij de lege Jodenhoek. Oh. Het water Dus het is echt een drama wat door je, dwars door je hart heen gaat. Amsterdam huilt, heet dat nummer. En Zwarte oh, wie, wie, is dat dan? Ik, ik, ik... Dat was een zangeres, een zangeres in die tijd. En die dus over het verlies van onze Joodse medeburgers zingt. Is het ook een nummer van net na de oorlog? Ja, precies net na de oorlog. Ja. En eh, eh, was er, hoe is daarop gereageerd? Weet je dat, op dat nummer? Dat is een hit geweest in Nederland, een heel grote hit. Het is dus nog steeds massel en Brogen voor de hele Miespogen. En die, zegt gewoon een echt Amsterdammer schiet. Een, een Amsterdammer eh, raakt dit recht in zijn hart. Als vader weer bladert in zijn fotoboek. Dan sta je versteld als hij weer vertelt van de Weesperstraat in de Jodenhoek. Als hij dat verhaalt hoe het leven begon. Bij het ontwaken, handel en zaken, humor en gein, dat was de levensbron. En had je een dag eens geen mazzel gehad, dan s'avonds naar de tiptop, waar je het vergaat, soms riep er nog een. Amsterdam huilt, waar het eens heeft gelachen. Amsterdam huilt, nog voelt het de pijn. Amsterdam huilt, waar het eens heeft gelachen. Amsterdam weg is de gein. Als vader verhaalt hoe de Sabbat begon, dan sta je versteld als hij weer vertelt hoe de voorzanger hallo Milohein nu daar stond. Bij het feest gingen de kaarsjes weer aan. al Voor er werd geplunderd niet nest, kan het ook niet waarderen. Het boek gaat in en met een traan in fluistert hij. Mazzel en brogen voor de heer. plaats. Zwarte Riek, Amsterdam Held. Uit eh, eind jaren 40 was hij al. Hè? Een van eh, de, uitgezocht door Henk Schiefmacher. Ja. Henk, eh, jouw volgende plaat is Kauliga van Henk Williams. Ja, ik hou van zangers met een, met een hik of een tik of een stem of een, weet je wel, zoals Hazes dat ook had. Mhm. En Henk Williams was er één van. Die heeft in elke woord valt er ook nog een traan af. En Kauliga gaat over een Indiaanse pop die je wel eens bij de sigarenwinkel ziet staan, die verliefd wordt op een andere houten Indiaanse meid die aan de overkant bij de antiekwinkel staat. En op een dag komt er een hele rijke man en die koopt de houten Indiaanse vrouw bij de antiekwinkel. En dan blijft hij voor de sigarenwinkel in zijn eentje achter. Nou, als dat geen drama is, dan weet ik het niet meer. U ziet, ik heb ook een hart. Ja, nou, dat blijkt wel, zeg. Je bent wel gevoelig iemand. Oh, ik ben zo verschrikkelijk gevoelig. Ja, dat zou ik eigenlijk... Dus <laughs> <laughs> dat klinkt heel gek, maar je lijkt zo echt zo'n grote stoere beer, helemaal getatoeëerd. en dan kom je allemaal met dit soort nummers aanzetten. Ergens zit toch allemaal een zwak stukje in ons allemaal. En ik ben erg, ik ben niet een, een huilend of hoe heet dat? Ik ben gewoon, net als, ja, dit zijn dingen die raken me dan. Mm We gaan er naar luisteren, Cal Laiga van Hank Williams. Elijah was a wooden Indian standing by the door. He fell in love with an Indian maid over in the antique store. Elijah just stood there and never let it show. So she could never answer yes or no. He always wore his Sunday feathers and held a tomahawk. The maiden wore her bead and braids and hope someday he'd talk. Elijah, too stubborn to ever show a sign, because his heart was made of knotty pine. Oh, Elijah. wooden head. Elijah was a lonely Indian, never went nowhere. His heart was set on the Indian maid with the coal black hair. Elijah Just stood there and never let it show. So she could never answer yes and no. And then one day a wealthy customer bought the Indian maid and took her oh so far away, but old oh, Kalijah stayed. Kalijah just stands there as lonely as can be and wishes he was still an old pine tree. Oh, Elijah, he never got a kiss. Oh, Elijah, he don't know what he missed. Is there any wonder that his face is red? Elijah, that poor old wooden head. Taiga, Hank Williams. Een van de platen van Henk Schiefmacher in die deze week de Crack the Playlist heeft samengesteld. Henk, ik ben toch wel een beetje verbaasd over jouw muziekstijl. Het is allemaal heel erg met geschiedenisverhalen heeft het te maken. En we hadden het er net al over dat er hele gevoelige platen in zitten. Ja. Ik had het eigenlijk, eh, ja, ik had het eigenlijk niet zo achter jou verwacht. Ja, ik weet het niet. Dus ik ben misschien, ik, heb altijd haast, ik ben ongeduldig. En daarom kom ik niet aan het uiten van dit soort dingen. Maar ik luister wel heel graag naar dit soort dingen. Kun je een beetje je ei kwijt eh, in de muziek? Ja, maar wel, In, ik heb een heel, ben I'm very picky als het om muziek gaat. Er zijn een heleboel dingen die ik helemaal niet tegen kan. Ik kom erg op, op, op absoluut op dit moment nauwelijks nog een café in vanwege de house Daar kan, ik niet, daar kan dus helemaal niks mee. Nee, dat staat ook dat... niet in je lijst hier. <laughs> Dat... <laughs> nee, nee. nee. nee ja, dit is echt een beetje de oude muziek hè, waar jij van houdt. Ja, ik hou erg van country. Ja. En ik, hou heel, ik, ben, ik kan heel slecht ook tegen zingende dames. Oh. <laughs> ik heb er maar een paar dames die ik mooi vind. En dat is Loretta Lynn en Tammy Wynette en, eh, en Patsy Klein. Maar uh, echt, die, dat, eh, het, het, het, geschreeuw zoals dat in de soul en eh, vanaf de gospel en zo vandaan komt, is helemaal niet, Tina Turner hoeft van mij dus helemaal niet bijvoorbeeld. Nee, het moet een beetje rauw zijn allemaal. Ja, het moet een beetje eerlijk zijn en het moet ook een beetje uit het hart zijn. En dan moet, ja, dan moet, ik hoor graag een beetje een droef, droef stukje muziek, een ballad en een, een, eh, een verhaal. 96 Tears, Question Mark and the Mysterious. Ja, 96 Tears, Question Mark en de Mysterious. Alleen de naam al. Nou, luister daar maar eens goed. dat is een fantastisch goed rock'n'roll nummer. minutes many teardrops for one heart to be crying.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 Een nummer wat ik in Nederland ook niet gedaan heb, maar wat ik nog eens een keer speciaal ben gaan opzoeken. En meegenomen heb en aan de Dolly Dots heb gegeven. En toen gezegd van jongens, dit moeten jullie doen. Hebben ze niet gedaan. Jammer voor de Dolly Dots. The Name Game. Helemaal leuk. The Name Game. Shirley. Shirley, Shirley, for Burley, for Nana, Fana, for Furley, Fee, Fine, for Merrily, Shirley. Lincoln, Lincoln, Lincoln, for Binkin, for Nana, Fana, for Finkin, Fee, Fine, for Minkin, Lincoln. Come on, everybody. I say, now let's play a game. I bet you I could make I treated like it wasn't there. But a B or an F or an M will appear. And then I say Bo at a B, then I say the name, then banana, fan, or an F. And then I say the name again with an F, third plain, then a B, Phi, and a mo. And then I say the name again with an M this time, and there is an De Name Game van Shirley Ellis. Helaas niet gecoverd door de Dolly Dots. Nee. Waren ze daar groot mee geworden, denk je? Oh, maar wat die wist kan nog komen. En ja, nee, precies. Nee, eh, eh, daar hadden ze vast een eentje nog mee gehad. Ja. Eh, we zijn aangekomen bij het laatste nummer. Woolly Bully, Sham, Sham, Sham de Shah en de Pharaohs. Of hoe zeg je dat? Shem en de Pharaohs. Sham, Sham en de... Ja, dat was een van de grote hits uit de 60 jaren. En die hadden dan allemaal een, een op hun hoofd. En ja, dat was een, die hebben eigenlijk maar één hit gehad. En die heette de Woolly Bully. En dat is, uh, dat, ja... Die, ik zei het volgens mij verkeerd, Ik zei Woolly Bully van Sham, maar het liedje heette... Sham, the de Sham, Sham de Sham en de Pharaohs. Sham de Sham en de Pharaohs. ja. <laughs> ja, dat is, dat is je vergeven. Daar mag je over struikelen. Ja. Daar struikel ik 40 jaar na dato nog over. En wat, wat, wat is er zo bijzonder aan deze plaat? dat is een, een, een, nummer met een goede upbeat, die, een, goede stamper. Hier kun je het café mee op zijn kop zetten, je vrouw op de bar, stoelen opzij <laughs> en rauzen met die tent. Ga ik proberen het goed uit te spreken hoor. Shem Shem, nee, Shem Shem en de Pharaohs met Woody Bully. Shem de Shem en de Pharaohs. Ja. <laughs> One, two, three, four. En and the met Woolly Bully. Henk Schiefmacher, dit waren jouw favoriete platen. En mag ik jou ontzettend bedanken voor deze lessen in de muziekgeschiedenis. Want het waren wel echt allemaal gouden oude, hè? Ja, leuk hè? Ja, nou, nou is leuk om te horen. En Henk Schiefmacher, 5 november dus, de opening, van, jouw het museum. Museum. Ja, zijn we benieuwd. is iedereen welkom. Goed, dankjewel. dankjewel. Dag. BNN. BNN. 47 Radio 1. Oh, dat, was hem, dat waren de favoriete platen van Henk Schiefmacher, die hoorde je. Zometeen in het laatste uur van 4-7 gaan we natuurlijk even terug naar Vera... die op dit moment bij het Instituut voor Beeld en Geluid staat... En oh, ze is er nu ook zelfs. Want we, hadden spraken daar aan het begin van het uur en toen ging het helemaal mis. Er lag iemand knock-out op de grond. Eh, Vera, eh, ja, hoe is het nu? Nou, die vrouw is inmiddels afgevoerd met de ambulance. Oh, dus die is eh, uitgeschakeld. En dat, eh, ik heb het net even nagevraagd. Er zijn nu, om precies te zijn, nog elf deelnemers over. Elf deelnemers over die bezig zijn met de wereldrecordpoging TV kijken... in het Instituut van Beeld en Geluid. En dat begint echt flink zijn tol te eisen. Er Is net iemand afgevoerd met een ambulance zelfs. Mijn god, je moet er maar zin in hebben. Vera die houdt ons het hele komende uur op de hoogte van wat daar allemaal gebeurt. Bij het Instituut voor Beeld en Geluid. En verder gaan we natuurlijk met onze vaste luisteraar Ferdinand bellen... over de stand van zaken in de Nederlandse voetbalcompetitie. Verslaggever Ilelianne die ging langs bij een cryonist. En dat is iemand die zich laat invriezen na zijn dood... omdat hij hoopt dat dan in de toekomst, als de wetenschap goed is... dat hij dan weer tot leven gebracht kan worden. Dat allemaal hoor je zometeen in het laatste uur van 4-7.